Dit is Jeroen Tjepkema bij het NOS Journaal. Kinderen die bewust niet zijn ingeënt tegen mazelen... moeten geweigerd kunnen worden door crashes. Daarvoor pleit oudervereniging Boink in de Volkskrant. Dit naar aanleiding van een geval in Den Haag... waarbij een acht maanden oude baby is besmet door een ouder kind... dat bewust niet was gevaccineerd. Baby's kunnen pas vanaf 14 maanden worden ingeënt. Volgens de Belangenvereniging van de Kinderopvang is het wettelijk niet mogelijk om niet ingeënte kinderen te weigeren. Maar volgens Boeing kan dit wel, omdat in de algemene voorwaarden staat dat kinderen geweigerd kunnen worden als ze een gevaar vormen voor anderen. In Ermelo is in een brandend chalet een dode man gevonden. De politie onderzoekt of de man door de brand om het leven is gekomen of dat hij al eerder dood was. Het lichaam van de man werd afgelopen avond tijdens het blussen door de brand weer gevonden. Over de identiteit van de man kan de politie nog niet zeggen. Een rechtbank in Parijs heeft een Rwandees veroordeeld tot 25 jaar cel... voor zijn rol bij de genocide in Rwanda in 1994. De 54-jarige Pascal Simbi Kangwa stond terecht voor medeplichtigheid aan de volkerenmoord... waarbij zo'n 800.000 Tutsis en gematigde Hutus werden vermoord. Simbi Kangwa was een soldaat die volgens de aanklagers uiteindelijk promoveerde... tot een topman binnen de Rwandese inlichtingendienst. De Nederlandse inzending voor het Eurovisie Songfestival staat nu ook in de iTunes Top 20 van Estland op de eerste plaats. Het liedje Calm After the Storm werd afgelopen woensdag voor het eerst door Ilse de Lange en Wayland gezongen in De Wereld Door. Toen kwam het nummer hier ook meteen op 1 in de iTunes hitlijst, maar verder was er op sociale media veel kritiek op het liedje. Ilse de Lange zei eerder dat ze niet wakker lag van die kritiek en is nu erg blij met de populariteit in Estland. Ze twittert, how cool is this? Estonia, thank you. Het weer. Vannacht is het bewolkt en kan er wat regen vallen.